Freddy van met het NOS-journaal. Volgens de Taliban zijn hun leiders in overleg met de regering van Afghanistan... over een vreedzame overgave van de hoofdstad Kabul. Regeringsfunctionarissen zeggen tegen persbureau AP dat onderhandelaars van de Taliban op weg zijn naar het regeringspaleis voor gesprekken over die machtsoverdracht. Of de regering daar werkelijk aan mee wil werken is de vraag. Een officiële woordvoerder van president Ghani zegt dat er spoedoverleg gaande is tussen Ghani, die het land is ontvlucht, een Amerikaanse diplomaat en NAVO-functionarissen. Een Amerikaans-Afghaanse hoogleraar en voormalige Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, Ali Ahmad Jalali, wordt waarschijnlijk benoemd tot hoofd van een interimregering van Afghanistan in Kabul. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Vanuit ambassades van westerse landen in Kabul wordt personeel geëvacueerd naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Vannacht zijn de Verenigde Staten al begonnen met het weghalen van hun ambassadepersoneel. Nederland heeft een militair vliegtuig gestuurd om mensen op te halen. Onder meer ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen. Volgens minister Bijleveld is er contact met alle tolken. Zij komen in aanmerking voor opvang in Nederland. De luchthaven van Kabul in Afghanistan wordt beschermd door NAVO-troepen. Het vliegveld blijft open voor evacuaties... maar alleen militaire toestellen zijn nog toegestaan, zegt de NAVO. Vanwege beschietingen was een landingsbaan tijdelijk gesloten... maar die is weer open. Oud-voorzitter Annemarie Snels van de militaire vakbond AFNP wil het kabinet aanklagen wegens wanbeleid en het niet nakomen van de zorgplicht voor oud-werknemers. Ze zegt dat zij al maanden aan de bel trekt over de situatie van tolken en bewakers in Afghanistan. En Snels vindt dat het kabinet al had moeten zorgen dat zij naar Nederland konden komen. Het weer. Vannacht trekken buien over. Morgen ook buien. Veel wind. Maar er is morgen ook af en toe zon. Temperatuur morgen een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een aanrijding staat er nog een korte file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Je hebt daar vijf minuten vertraging. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En de werkzaamheden op de A9 Alkmaar Amstelveen die veroorzaken ook ongeveer 10 minuten oponthoud bij knooppunt Rottenpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y'a pas de repère. Chérie, coco, fais-moi mm, mm, Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, veux ma photo. Fais-moi un mm, mm, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, y'a chez moi, je le sais bien, je le sais. Hmm. A Appelle-moi Catalina, mais à hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.